Michel Koenen met het NOS-journaal. De Iraanse regering roept de ambassadeurs van Nederland, Denemarken... en het Verenigd Koninkrijk op het matje vanwege de aanslag van gisteren. Volgens het staatspersbureau zouden de landen steun bieden aan de Iraanse oppositie. Buitenlandse Zaken kan nog niks bevestigen... en onderzoekt de berichtgeving uit Iran. Tijdens een militaire parade namen vier aanvallers op motorfietsen de deelnemers onder vuur. 25 mensen kwamen om en tientallen mensen raakten gewond. De aanvallers zijn gedood. De kinderopvang in Os, waar donderdag vier kinderen van omkwamen... bij een aanrijding op een spoorwegovergang... blijft nog de hele week dicht. Dat meldt de kinderopvang op hun website. Er komen veel vragen bij de KDV binnen... die nog niet kunnen worden beantwoord, staat in een statement. In Os is op maandag 8 oktober een officiële herdenking voor de kinderen. Volgens de gemeente is de samenkomst bedoeld voor iedereen die wil stilstaan bij de slachtoffers. De tijd en locatie van de herdenking worden nog bekendgemaakt. De getuigenis van de vrouw die de beoogde Amerikaanse opperrechter Brad Kavanaugh beschuldigt van seksueel wangedrag gaat door. Christine Ford zei al eerder dat ze wilde getuigen, maar de onderhandelingen over de voorwaarden verliepen moeizaam. Haar advocaat heeft nu gezegd dat ze de uitnodiging van een commissie in de Senaat accepteert. Ze wil de verhaal donderdag vertellen. Voetbal in de eredivisie heeft VVV met 3-0 gewonnen van NAC Breda. De club uit Venlo staat voorlopig op de vierde plaats. Vitesse speelde thuis met 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag. Excelsior Heerenveen eindigde in 3-3. En ook Fortuna Sittard Willem II werd een gelijkspel. Daar werd het maar liefst 4-4.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 guess he felt the tension from inside of this taxi ride. Asking us where. disjockey Zach est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disjockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée, encore une fois. 哇。 to do it right, child.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 mind. Dane, you're out of your mind. This tune's gonna punish you.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 ZFM.